Jeroen van dat zijn er weer Journaal. Belgische kranten hebben de geruchtmakende foto's gepubliceerd... van een lijkschouwing van terreurverdachten. Op de foto staat een politieman met een fles champagne in de hand. Op de achtergrond is de autopsie aan de gang... op één van de twee terreurverdachten die werden gedood in Verviers. De foto's werden in januari gemaakt... vlak na de antiterreuractie in die stad. Van een feestelijke sfeer is op de foto's geen sprake. Volgens het Belgische ziekenhuis waar de autopsie werd gedaan... wordt er wel vaker iets gedronken na het werk. Na aanleiding van de ophef scherpt het ziekenhuis wel het drankbeleid aan. Als de schuldeisers hun eisen niet versoepelen... zijn er in Griekenland nieuwe verkiezingen nodig. Dat zegt de staatssecretaris van Sociale Zaken Stratoulis. Vandaag had Griekenland 300 miljoen euro... aan het Internationaal Monetair Fonds moeten overmaken. Maar het land vraagt uitstel. De Grieken willen eind deze maand vier betalingen in één keer overmaken. Dat komt neer op een bedrag van 1,6 miljard euro. Hackers zijn binnengedrongen in de computersystemen van een belangrijke Amerikaanse overheidsinstantie. Het gaat om een instelling die de persoonlijke gegevens van miljoenen medewerkers van de federale overheid beheert. Het systeem valt onder het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Dat is na de aanslagen van 11 september 2001 verantwoordelijk voor terrorismebestrijding. De kans bestaat dat de inbrekers gevoelige informatie hebben buitgemaakt, want ook de gegevens van mensen die werken in vertrouwelijke functies, zoals bijvoorbeeld geheimagenten, worden beheerd door de instantie. Volgens Amerikaanse Amerikaanse media zit China achter de hek, maar dat land ontkent betrokken te zijn. Bergers hebben het gekapseisde cruiseschip in de Chinese Yangtze-rivier weer rechtop gezet. De hoop is dat reddingswerkers zo meer slachtoffers van de ramp kunnen vinden. Nog altijd worden meer dan 360 mensen vermist. 77 lichamen zijn al geborgen. Dinsdag kapseisde het cruiseschip met 456 mensen aan boord. Maar 14 van hen overleefden de ramp. Het weer, het wordt tropisch warm, 25 tot 28 graden aan de kust... tot lokaal 33 graden land in maart. Tegen de avond vanuit het zuidwesten zware buien... met onweer, hagel en windstoten. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Diemen Noord en Muiden 5 kilometer file. A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken 3 kilometer. A1 verder richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer file.